Dan doet de wrakingskamer uitspraak over het verzoek van Wilders en zijn advocaat Moscovic om de rechters in het proces te vervangen. Wilders zei in een toelichting op dat verzoek dat hij het gevoel had dat hij in de Tweede Kamer stond tegenover een lid van D66, terwijl hij recht dacht te hebben op een eerlijk proces. Volgens hem heeft de rechtbank de schijn van partijdigheid gewekt door op te zinspelen dat Wilders in de rechtszalen de discussie uit de weg gaat door een beroep te doen op zijn zwijgrecht. Wilders noemt dat ongepast, onbehoorlijk en schandelijk en zag dat met zo'n rechter een eerlijk proces wat hem betreft niet meer mogelijk is. Bondscoach Bert van Marwijk heeft Nigel de Jong uit de selectie van het Nederlands elftal gezet. Aanleiding is de overtreding die de Jong gisteren in een wedstrijd van zijn club Manchester City maakte. Bij een tackle brak de middenvelder het been van een tegenstander van Newcastle United op twee plaatsen. Scheidsrechter liet in eerste instantie doorspelen. De Jong kwam al eerder in opspraak door harde overtredingen, onder meer in de finale van het WK tegen Spanje. De Nobelprijs voor geneeskunde gaat dit jaar naar de Britse wetenschapper Robert Edwards. Hij is de grondlegger van IVF, reageerbuisbevruchting. Bij deze techniek worden eicellen bevrucht waarna embryo's in de baarmoeder worden teruggeplaatst. Op basis van zijn onderzoek werd in 1978 in Engeland de eerste reageerbuisbaby geboren. Aan de Nobelprijs is een bedrag verbonden van 1,1 miljoen euro. En de prijs voor geneeskunde is de eerste van de jaarlijkse serie Nobelprijzen.